Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Asielminister Faber is blij dat haar plannen voor strengere asielwetten door de ministerraad heen zijn. Daar werd vanmiddag ingestemd met het pakket dat de asielinstroom in Nederland flink moet gaan verminderen. het gaat om drie punten. Permanente verblijfsvergunningen mogen niet meer. En er moet onderscheid gemaakt worden tussen mensen die vluchten om persoonlijke redenen... en mensen die vluchten vanwege oorlog of geweld. En ook wil Faber het strafbaar maken als mensen niet meewerken aan uitzetting. De Raad van State gaat nu bepalen of de strengere asielplannen er echt komen. Studenten op de leraaropleiding mogen in de toekomst zelf gaan kiezen of ze les willen gaan geven aan kleuters of aan oudere kinderen. Staatssecretaris Paul van Onderwijs wil zo op de basisscholen meer mannen voor de klas krijgen. We weten dat voor veel mannen eh, het een belemmering is eh, omdat ze eigenlijk het liefst met oudere kinderen willen werken en niet per se met kleuters of zo. Eh, dus die beginnen dan vaak al niet aan de lerarenopleiding. En door, dat, door die specialisatie mogelijk te maken verwacht ik dat we ook meer mannen weten te strikken om voor de klas te gaan dus staan. Ja, nog maar 13% van de leerkrachten in het basisonderwijs is een man. En schaatsers uit Rusland en Belarus mogen weer meedoen aan de kwalificatiewedstrijden... voor de Olympische Winterspelen van 2026 in Italië. Dat meldt de Internationale Schaatsunie. Sinds de inval in Oekraïne waren die schaatsers uitgesloten van deelname. En aan die deelname zijn nu wel bepaalde voorwaarden verbonden... vertelt mijn sportcollega Erik van Dijk. Als ze niet gelieerd zijn aan het leger... als ze ook niet die, eh, de inval in Oekraïne steunen... dan mogen ze meedoen aan de eh, kwalificatiemomenten en dus ook aan de Olympische Spelen. Eh, onder neutrale vlag, geen eh, uit, uiterlijke kenmerken, geen volkslied, dat soort dingen. En wat, wat de ISU betreft, maar één individu per discipline. Dus geen teams die eh, deelname krijgen. Ja, tijdens de Olympische Zomerspelen van dit jaar in Parijs... mochten atleten uit Rusland en Belarus ook al meedoen onder een neutrale vlag. Gaan we nog naar het weer toe. Het is droog met kans op zon bij een graad of 7. Vanavond trekt het verder dicht en komen er vanuit het westen wat buien aan.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 De formatie in België wacht nog altijd op een doorbraak. Vandaag ontving koning Filip formateur Bart de Wever. Voor de zestiende keer spraken ze elkaar in het formatieproces. De ministerraad heeft ingestemd met de strenge asielwetsvoorstellen van minister Faber... De asielwetsvoorstellen gaan nu ter beoordeling naar de Raad van State en daarna naar het parlement.